Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen staan in de rij om afscheid te nemen van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever overleed vorige week in het ziekenhuis... nadat hij eerder deze maand in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. In Theater Carré in Amsterdam kan iedereen die wil afscheid nemen van Peter R. de Vries. Om 11 uur openden de deuren, al stond deze man al vanaf half acht te wachten. Het was voor mij een eh, echte held. Als dus ik denk aan eh, de twee van Putten, mevrouw, eh, meneer en mevrouw van Buren, familie Verstappen. Wat hij allemaal gedaan heeft en nog steeds deed voor die mensen. is onvoorstelbaar. Ze zeiden dat hij dat alleen maar voor de Buren deed. Nee, hij was echt betrokken. Ze zijn echt aan strijden voor rechtvaardigheid. Het theater blijft in ieder geval tot 8 uur vanavond open. Maar mogelijk langer om iedereen de kans te geven om afscheid te nemen. Een man van 28 uit Eindhoven is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij mensen heeft geholpen om een einde aan hun leven te maken. Hij zou dodelijke medicijnen hebben verkocht, terwijl hij geen arts of apotheker is. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn overleden door de medicijnen van de Eindhovenaar. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten daarover kan via telefoonnummer 113 of de chat op 113.nl. Langs de A2 bij Maarsebroek heeft de dierenambulance een tijgerpython uit het gras gevist. Het was geen hele grote, ongeveer een meter lang, maar volgens een medewerker was het dier wel enorm bijterig. Waarschijnlijk heeft iemand het dier gedumpt in de natuur. Een Italiaans museum klaagt Pornhub aan. De porno-site heeft een soort online museum opgezet... waarin je wordt rondgeleid langs beroemde schilderijen met naakt erop. Je krijgt er zelfs een audioguide bij, ingesproken door een Japanse pornoactrice. En over het schilderij De Geboorte van Venus van Botticelli zegt ze dit. Just like you and I, she came into the world completely naked. But our girl Venus was a bit different in that she was spewed forth, fully formed from a giant clamshell. And if you thought that shell was a symbol for some wop, well then, you were absolutely right. Venus wordt uitgespuugd door een wet-ass pussy. Het echte Italiaanse museum waar het schilderij hangt vindt dat te ver gaan. Het weer nog flink wat zon, maar in het oosten en noorden zijn ook wolken.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 that you'll say, hey, hey, hey, it's a beautiful day. Let's take the car and go for a ride. Ik ben vandaag begonnen met Daniel Boone, Beautiful Sunday. Ik ga door met Justin Wellington en Small Jam, Ico Ico. <laughs> hey yo, big wave.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 Dat is een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. Er moet hiervoor een groot aantal criteria worden voldaan. Zoals goede kwaliteit van het zeewater, goede faciliteiten op het strand... de aanwezigheid van een EHBO-post en voorzieningen voor minder valide.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 And now it's only fair. just the way the story instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. George Samvier, geboren in 1941, is een Roemeense fluitist. Hij was aanvankelijk autodidact en zette zijn opleiding voort aan het Conservatorium van Boekarest. Samfir kreeg bekendheid bij het grote publiek toen hij ontdekt werd door de Zwitserse Marcel Salier, die in de jaren 1960 een diepgaande studie deed naar de Roemeense volksmuziek. Samfir heeft de panfluit bekendheid gegeven bij het moderne publiek... en in sterke mate ertoe bijgedragen dat dit oude instrument aan de vergetelheid werd ontrukt. Hij heeft vele platen met panfluitmuziek uitgegeven. Het lied was een grote hit als thema voor de televisieserie De Verlaten Mijn. Ook leverde Samvier een bijdrage aan Ennio Monoscone's muziek en Sergio Leone's film Up to a Time in America. Samvier heeft tientallen jaren in het Westen geleefd, maar is enkele jaren geleden naar Roemenië teruggekeerd. Hier is George Samvier met Einzame Herte. verrassend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. horen dan de plannen in Zandvoort moet bijstellen... en het stuk grond in de verkoop had gezet, kwam vorige maand al naar buiten. Nu is er via een raadsinformatiebrief door het college bekendgemaakt... dat Corendon haar kavel op het Badhuisplein heeft verkocht. Deze nieuwe ontwikkel-BV is gerelateerd aan Struk BV, de F-Development en Architectuur in Amsterdam en gaat een hotel in het luxe segment ontwikkelen. Tevens is bekend dat zij de samenwerking zoeken met Holland Casino. Het contact is inmiddels gelegd. Het college onderstreept het belang van de gemeenschappelijke nieuwe ontwikkeling... en is bereid om, waar nodig, te faciliteren om die samenwerking in goede banen te leiden. Daarom zal er op een zo kort mogelijk termijn een bestuurlijk overleg met 3GT en Holland Casino worden gerealiseerd. Het is nog onduidelijk of Corendon ook de beachclub verkocht heeft. Eerder meldde een goed geïnformeerde bron dat deze samen met de kavel op het Badhuisplein in een combideal aan 7 miljoen euro zou zijn verkocht, maar Corendon heeft dat niet bevestigd. Dezelfde bron meldde dat Corendon voorlopig wel het jaar paviljoen De Haven zou aanhouden. I dog Daarom bestaat een nies uit een H en een tjoe. Als er iets de neus prikkelt, gaat een signaal naar de brein waarmee de neusreflex op gang komt. Allerlei spieren worden aan het werk gezet, waardoor het diep inademen en ruimte ontstaat in mond- en neusholte. Daarna ademen we krachtig uit, de nies. Lichamelijk zou je kunnen zeggen dat de voorbereidende inhaling, de H, en de uitademing de tjoe is. Maar je kunt ook afvragen of het woord hachu niet meer iets taalkundigs of cultureels is. De definitie van vandalen, een nabootsing van het geluid van niezen, die nabootsing is niet in elke taal exact hetzelfde. Fransen niezen met agum en Japanners met hakachu. Bij dove mensen is vaak helemaal geen hatshoe te horen, observeerde een halfdove Britse journalist een paar jaar geleden. Hij hoorde bij hen slechts een diepe inademing, gevolgd door een snel, scherp geluid van vrijkomende lucht. Misschien komt het hatsjoe-geluid dus niet helemaal van de nature. Maar moet je het eerst bij anderen gehoord hebben. Dat zou betekenen dat de H en de Chu niets anders dan een gewoonte is. Net als gezondheid zeggen. Als senior wilt u graag gezond en vitaal blijven. Leer nu wat u zelf kunt doen om de kans op een val te verkleinen. Start 7 september in Pluspunt. Acht lessen op dinsdag van 1 tot 2 met een kopje koffie of thee na afloop einde ongeveer om 14.30 uur. Aanmelden bij de balie van Pluspunt 023 5740330. Ik herhaal 57403. En de kosten voor acht bijeenkomsten, inclusief koffie en thee, zijn 17,50. Het voormalige Corodex-terrein en de Curry-driehoek, samen Currydex, is een onderdeel van het bedrijventerrein Nieuw-Noord. Het wordt ontwikkeld naar een gebied waar wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. Er zijn diverse partijen betrokken bij dit project. Wonencorporatie Prewonen, die eigenaar is van het voormalige Corodex-terrein... de gevestigde ondernemers van de Curry-driehoek en de gemeente... De herontwikkeling van Curriedex is een samenwerking tussen Prewonen en de andere eigenaren van het terrein. De gemeente heeft een faciliterende rol die verbindt de betrokken partijen aan elkaar. Zo moet er een gezamenlijk idee ontstaan voor de ontwikkeling van het gebied. Met als eindresultaat een fijn gebied om te wonen, te werken en te verblijven. De ontwikkeling van de Keuren-driehoek en het Keurendeksterrein zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort en de bedrijfsruimte. Er komen ruim 300 woningen en ruim 400.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Dit samen zorgt voor de verbetering van de kwaliteit van de Curry-driehoek en de Corodeksterrein. terrein starting to worry me. I ain't ready for no family ties. Nobody's gonna hurry me. Just keep it friendly, girl, cause I hot-blooded woman child And it's warm where you're touching me But I can tell by your trembling smile You're seeing way too much in me get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Cause I'll just use you then I'll set you. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember this. Kylie Ann Minogue, geboren in 1968, is een Australische zangeres en actrice. Minoks carrière wordt gekenmerkt door haar opkomst als kindersterretje in een soapserie. In grote lijnen is het begin van haar carrière te vergelijken met dat van hedendaagse artiesten als Britney Spears, Justin Timberlake en Ricky Martin. Met meer dan 60 miljoen verkochte albums is Kylie Minogue een van de succesvolste artiesten van Australië. Uit 2001 is hier Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. aangewezen op een rolstoel en wil je een dagje naar het Zandvoortse strand? Gedurende het lange Zandvoortse strandseizoen zijn er strandstoelen beschikbaar... en dat zijn speciale modellen waarmee een bezoek aan het Zandvoortse strand... en een van de vele strandpaviljoens mogelijk maakt voor rolstoelgebruikers. Maar niet alleen in het strandseizoen kun je gebruik maken van deze speciale rolstoel. Ook een aantal jaarronde strandpaviljoens hebben er eentje klaarstaan. Om in de winter eens lekker uit te waaien op het strand. Let wel, de rolstoelen moeten geduwd worden. Ze zijn niet voorzien van een accu, ook er ze nog een borg gevraagd wordt voor 50 euro. Sinds 2018 heeft Zandvoort een eigen blauwe loper, waardoor het mogelijk is voor minder valide mensen om met een rolstoel het strand te bezoeken. De 75 meter lange, 2 meter brede plastic mat ligt ter hoogte van strandbalvioen Talassa en reikt tot aan de vloedlijn. Lekker uitwaaien op het strand en pootje baaien in zee is nu gelukkig voor iedereen gedurende het hele jaar mogelijk.